9 uur. Waterwalgemoed met het RMS Journaal. De maatregelen die het kabinet heeft genomen om het personeelstekort in de zorg aan te pakken... hebben te weinig resultaat, zegt een onafhankelijke commissie... die de minister van Volksgezondheid adviseert. Er gaan wel veel nieuwe mensen aan het werk in de zorg... maar aan de andere kant stromen er bijna net zoveel mensen weer uit... concludeert de commissie. Ruim 40% van de mensen die kiezen voor een baan in de zorg... heeft het binnen twee jaar alweer gezien... De commissie wil een betere begeleiding voor beginnende zorgmedewerkers. Op verschillende plekken in Australië wordt vandaag gedemonstreerd tegen klimaatverandering. De enorme bosbranden in het land bewijzen volgens de demonstranten... dat de regering veel meer moet doen tegen de opwarming van de aarde. Ook eisen ze dat brandweermensen die de bosbranden bestrijden... beter betaald krijgen. Bewakingsbeelden van de cel waarin miljardair Jeffrey Epstein in juli voor het eerst zelfmoord probeerde te plegen... zijn volgens de openbaar aanklager in New York per ongeluk gewist. De blunder voedt de theorieën en geruchten rond de dood van Epstein... die in augustus overleed toen hij met succes een tweede zelfmoordpoging deed. De miljardair zat vast op verdenking van grootschalige misbruik van tienermeisjes... Twee gevangenisbewaarders werden op non-actief gezet... omdat ze Epstein ondanks zijn zelfmoordneigingen niet regelmatig controleerden. Dierenbeschermers hebben 58 verwaarloosde katten uit een huis in Katwijk gehaald. Die zaten verspreid over drie kamers, zodat ze zich niet zouden voortplanten. Maar dat hielp niet. Het huis was zwaar vervuild. De dieren en hun baasjes leefden tussen de uitwerpselen. Een deel van de katten was uitgedroogd en te mager. De dierenbescherming spreekt over erbarmelijke omstandigheden. De katten zijn in beslag genomen. De eigenaar krijgt een boete en hulp. Het weer nog, eerst nog regenachtig en bewolkt. In de loop van de middag droger, af en toe zon. Het wordt ongeveer 8 graden.